Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft jarenlang miljoenen winsten verzwegen... die gemaakt werden met de productie van heroïne. Het ziekenhuis maakt die harddruk in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Journalisten van het Parool en NRC Handelsblad hebben ontdekt... dat de productie wordt gedaan door een aparte BV van het Slotervaart... en dat die niet is terug te vinden in de jaarverslagen van het ziekenhuis. De VVD wil dat meer marechaussées worden ingezet om de buitengrenzen van de Europese Unie te bewaken en illegale migranten tegen te houden. Kamerlid Teven vindt dat de grenscontroles moeten worden opgeschroefd. Frontex, de Europese grensbewakingsorganisatie, fungeert nu te veel als shuttle service, omdat er vooral vluchtelingen gered en aan land gebracht worden, zegt Teven. In Veldhoven is een 37-jarige man opgepakt op verdenking van omkoping. De crimineel zou informatie hebben gekocht van politiemol Mark M., heeft het OM bekendgemaakt. Welke informatie de man uit Veldhoven heeft gekocht, wordt nog onderzocht. Twee huizen in Veldhoven en Gelderop zijn doorzocht. Slovenië is begonnen met de bouw van een hek langs de grens met Kroatië. Het hek is bedoeld om de instroom van vluchtelingen te reguleren. Slovenië dreigt al enkele weken een hek langs de grens te plaatsen... omdat het land zegt de toestroom van vluchtelingen niet aan te kunnen. In oktober plaatste Hongarije al een hek. Sindsdien zijn 180.000 vluchtelingen via Slovenië naar het westen gereisd. In het olijfolieschandaal in Italië worden zeven fabrikanten beschuldigd van oplichting. De producenten verkopen extra vergine olijfolie, terwijl het gaat om de veel goedkopere gewone vergine olie. Bijna alle onderzochte merken die van fraude worden beticht... zijn ook in Nederlandse supermarkten te koop. De Schumel olijfolie zou geen gevaar hebben opgeleverd voor de volksgezondheid. Het weer, het is bewolkt en soms mist het nog wat. Het wordt een graad of 14. Morgenochtend weer af en toe zon en iets warmer.